Mark Visser met het NOS Journaal. In de Amsterdamse misbruikzaak komt voorlopig geen enkele verdachte vrij. Een groepsleider van kinderdagverblijf Het Hofnarretje blijft 30 dagen langer in voorarrest, heeft de rechtbank bepaald. En ook de echtgenoot van de hoofdverdachte komt voorlopig niet vrij. Zijn voorarrest is verlengd met 60 dagen. De groepsleider wordt verdacht van ontuchtige handelingen op internet... door chatsessies met jonge meisjes via de webcam... De echtgenoot van de hoofdverdachte wordt verdacht van het bezit van kinderporno. Eerder werd de hechtenis van hoofdverdachte Robert Emmo verlengd met 90 dagen. Hij wordt verdacht van seksueel misbruik van kinderen... en verder zou hij kinderporno hebben gemaakt en verspreid. In Rusland moet de voormalige oliemagnaat Gororovsky tot 2017 in de gevangenis blijven. Hij zou binnenkort vervroegd vrijkomen, maar een rechter heeft hem opnieuw veroordeeld voor belastingontduiking en verduistering. Gorokowski zit al acht jaar in de gevangenis wegens belastingontduiking en verduistering van miljarden dollars. Premier Poetin zei onlangs nog op de Russische tv dat Gorokowski niet mag vrijkomen. De oud-oliemagnaat is een criticus van Poetin. Door de voordeling van Gorokowski kan hij geen rol spelen bij de Russische presidentsverkiezingen die in 2012 worden gehouden. De politie Drenthe heeft gisteravond een ontvoering van een metershoog beeld van een dansende haas in Tinaarlo voorkomen. De ontvoering was bedoeld als oudejaarsstunt van de oudejaarsvereniging De Oliebol uit Vledder. Leden van die club wilden de bronzen haas met een kraan uit de grond tillen, maar de politie was door de buurtbewoners gewaarschuwd dat er mogelijk koper of bronsdieven aan het werk waren. De bestrating rond het beeld was al weggehaald en er was al een gat gegraven. Het beeld van de haas bleef onbeschadigd. Het weer, het is droog. In het oosten van het land vriest het nog 4 graden. In het westen is het 3 graden.